Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse tanker die vrijdag in beslag werd genomen door Iran... is in de territoriale wateren van Oman benaderd. Dat schrijven de Britten in een brief aan de VN-veiligheidsraad. Daarom zou er sprake zijn van een illegale interventie. Het recht van doorgang mag volgens de Britten niet worden belemmerd volgens de Telegraph gaat de Britse regering sancties instellen tegen Iran. Het zal onder meer gaan om het bevriezen van Iraanse tegoeden in Groot-Brittannië. En verder willen de Britten er mogelijk bij de VN en de EU op aandringen... om de opgeheven economische sancties tegen Iran weer in te voeren. In Amsterdam is even voor middernacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de buurt van een metrostation in de Belmer. In het zuidoosten van de stad is dat. er zou meerdere keren zijn geschoten, maar de politie kan dat niet bevestigen. Volgens het parool gaat het om een Amsterdamse crimineel van 33. Kort na het incident werd een paar kilometer verderop een uitgebrande auto gevonden. Of er een verband is met het schietincident is niet duidelijk. Volvo roept in Nederland 37.000 auto's terug vanwege een mankement aan de motor. Door de hitte van de motor kunnen onderdelen smelten en in het ergste geval zelfs vlam vatten. Wereldwijd worden ongeveer een half miljoen Volvo's teruggeroepen die de afgelopen vijf jaar zijn gemaakt. En op vliegveld Heathrow heeft de Britse politie 104 kilo goud in beslag genomen. De staven, die zo'n 4,5 miljoen euro waard zijn... zijn met een privévliegtuig uit Venezuela gehaald... en waren op weg naar Zwitserland. En de Britse politie denkt dat het goud iets te maken heeft... met een Zuid-Amerikaans drugskartel. Het weer, zon en stapelwolken vandaag. Het blijft zo goed als droog bij 21 graden in het noordwesten... tot 26 graden in Limburg. Na het weekend volop zon en een stuk warmer. Dinsdag in het binnenland tropisch met meer dan 30 graden. Dit was het NOS Journaal.